Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Criminelen zoeken steeds vaker naar corrupte ambtenaren. Daarvoor waarschuwt de baas van de recherche in NRC. Volgens hem beseffen gemeenten vaak niet hoe interessant informatie is... zoals persoonsgegevens of kentekens. Die baas van de Rijksrecherche wil dat er beter wordt gekeken... wie welke info opzoekt, zodat lekkende ambtenaren makkelijker op te sporen zijn. Premier Rutte is drie dagen in Brazilië. Gisteren ging het vooral over handel. Vandaag heeft hij een gesprek met de president, zegt correspondent Nina Jurna. Voor Brazilië is het ook belangrijk om goede buitenlandse betrekkingen te hebben. Want onder Lula's voorganger Bolsonaro lag alles echt op een laag pitje. Dus Lula wil graag met eh, Rutte aan tafel ook om ja, de banden met Europa te versterken. Want Rutte zit daar natuurlijk ook als Europese leider. Nederland is voor Brazilië het vierde grootste land waar ze spullen naartoe exporteren. Vooral soja, koffie en sinaasappels. RTL stopt na een maand al met Alles is Muziek, de zaterdagavondshow op RTL 4. In die show moesten BN'ers met een random voorwerp een nummer zingen... zoals een sjoelbak of een brievenbus. Dat vonden te weinig mensen leuk, zegt RTL. De kijkcijfers waren te laag. En de koning en koningin gaan vandaag uitwaaien op de Waddeneilanden. Niet om te ontspannen, want ze moeten aan de bak. Ze willen vooral praten over hoe het is om op de Wadden te wonen en of dat te doen is. Er komen miljoenen toeristen langs. Bij mensen met veel geld staat Vlieland ook wel bekend als Vlibiza. Dat vindt deze inwoner vreselijk. Het is een bepaald eh, soort publiek eh, wat dat dan ook graag gebruikt. Hè. Zo van, we gaan eventjes naar Vlibiza. Je ziet ineens bijvoorbeeld eh, dames met een toilettas van, van, de boot aflopen. En die gaan regelrecht naar het hotel. Je merkt ook wel in de terrassen en aan de tarieven. Ja, er komen elk jaar 5 miljoen toeristen naar de Waddeneilanden. En het weer nog. In het noordoosten is het vanochtend nog droog, maar verder overal vandaag vooral regen. En als het niet regent, dan giet het wel of het plenst. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 5 kilometer file tussen naar de vesting en Hilversum Noord. De vertraging is zo'n 20 minuten. 10 minuten extra op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. 6 kilometer file. 4 kilometer file op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom bij Leimuiden. 10 minuten extra. En 10 minuten extra op de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij Boekelermeer.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 drie leiders van de terreurgroep Islamitische Jihad gedood. Ook kwamen nog zeker vijf kinderen en twee volwassenen om het leven. Criminelen zoeken steeds actiever naar corrupte ambtenaren. Daarvoor waarschuwt de directeur van de Rijksrecherche. Hij spreekt van een verdienmodel binnen het criminele milieu. En de honderden dode meeuwen die sinds vorige week zondag in het Zwarte Meer... en in het Veluwemeer zijn aangetroffen... zijn zijn doodgegaan aan de vogelgriep. Rijkswaterstaat raadt aan om de dode meeuwen niet aan te raken of op te ruimen...